De onderhandelingen tussen VVD en PvdA zitten in de eindfase. De politie heeft in Amsterdam-Noord een man aangehouden in verband met de liquidatie vanmiddag in Zaandam. Het gebeurde nadat er via Burgernet een oproep was verspreid naar aanleiding van de vondst van een uitgebrand busje. Het gaat om de vluchtauto van de daders. Het slachtoffer van de schietpartij in Zaandam is Lucas Boom, een bekende uit het Amsterdamse criminele circuit. In Amsterdam-Zuid heeft de politie een dode vrouw gevonden in een huis aan de Jozef Israëlskade. Volgens de politie is ze vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Een man die buiten voor de woning stond is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Het kabinet wil de spoormarkt niet ingrijpend veranderen, ondanks de manier waarop de NS zijn concurrenten Veolia en Arriva heeft gedwarsboomd. In de Kamer tijdens het debat over de misstanden bij de NS zei minister Dijsselbloem niets te voelen voor het opknippen van het spoorbedrijf. De VVD wil de concurrentie eerlijker maken door de stations los te maken van de NS, maar daar ziet het kabinet niets in. Het Europese parlement heeft een stemming morgen over een handelsverdrag met de Verenigde Staten uitgesteld. Er zijn te veel wijzigingsvoorstellen ingediend om tot een werkbare visie te komen, zei voorzitter Schultz vanmiddag. Critici van het voorstel zijn bang dat de overeenkomst tussen de EU en de VS bedrijven te veel macht geeft om via een tribunaal schadevergoedingen te eisen. Het weer. Vannacht is het droog. Morgen flinke periode met zon. Maar ook enkele wolken. blijft droog. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden. De rest van de week nog warmer. Vrijdag wordt het mogelijk 30 graden.